2015. Het is een dag voor de Horense Stadsfeesten. One good thing about music, when it hits you feel no pain. Stop the fuss, stop the fight, away with the violence and the crime. You are listening to High Times. Yes, Cyril Promper, my favorite DJ, live and direct at Radio 501. Het is dus donderdag 18 juni, de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van High Times. Het is 6 over 6 op jouw donderdagavond. Ik ben de komende twee uur bij je met prachtige roots, rock, reggae. Morgen zijn de stadsfeesten, daarover later meer. En natuurlijk kun je ook, zoals altijd, je verzoekjes aanvragen. En dat kan middels www.radio501.nl slash live. Inloggen via Facebook of Twitter. En dan kom je keihard online en direct bij mij in de show. En kom er ook meteen binnen en kan ik het meteen voor je draaien met alle vormen van plezier. Maar het kan ook via Twitter, Prumper of gewoon via Facebook even mijn persoonlijk bericht sturen. Of wil je mijn zoetgevoiste stem aan de telefoon horen? Dat kan natuurlijk ook door naar de, studio te bellen. 0229 756 438. vorige week waren de, de reggae, was de reggae bounce in eh, Café Backstage. Met medewerking van Blackstar Sound. <clears throat> Sorry. Uh, Movement. First Uital en Rafa Pico. En dat was een grandioos feest geweest. En er zit vast en zeker wel een vervolg in. Rafa Pico was daar en deed deze ook. Take a look. Esa Radio 501. Crucial stone. Ding dong, strictly rubber, double dreadlocks. I'm blue each and every day along the way. I'll figure. Yeah. I, I strictly rubber, double, I play. I tell you that I strictly rubber. Hobel dit altijd zegt. Maar het is natuurlijk Brigadier Jerry met Strictly Rubber Dub. En over Papa Hobel gesproken. Hij draait vanavond in de Bibelotte Dordrecht. En dan verzorgt hij voor het programma en na het programma de muziekjes voor het concert van Israel Vibration. Want die treden daar vanavond op met hun Roots Radix Band. Israel Vibration bracht ook onlangs het album Play It Real uit. En daar is dit een track van Man Up met een bijdrage van Droop Lion. Vanavond dus in de Bibelot te Dordrecht. Israel Vibration en Roots Radix. Assuming that your burden is the heaviest. Weight of the world is on your chest. Is on your chest. You might see life so unfair that you're getting more than you share. But Janja, now give you more than you can bear. More than you can bear. And you're the hurt and you bear the pain. Bear the pain. Young man, don't cry. cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry. Crying from the mother, father, sons and daughter. Blood from the eyes and it's not our water. So they don't wanna be not a lump to no slaughter. The system that they living got nothing to offer. Crying from the ones who living out on the ferry. Call a little bed and see if view the God. No auto suits and not beg pardon. Cause the life that they living get hard. You might see it's so unfair that you're getting more than your share. But no man get more than he can bear. More than he can bear. Endure the hurt, bear the pain. Not the dread, don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Man up and stand up. Hold your head up. Man up, man up. In this your struggle, you got to man up. Get up, stand up, stand up. Be a big man, yeah. Man up and stand up. Hold your hands up. In this your struggle, you got to stand up. Get up, stand up, stand up. Be a big man. for the sons and daughter. Blood from the mines and it's not our water. So they don't wanna be not a lump to no slaughter. The system that they living got nothing to offer. Crying from the ones who living out on the ferry. Call a Lubeck and see you the God. No water, suits them now they pardon. Cause the life that they living get hard. Man up and stand up. Pull the thumbs up. Man up, man up. Jano. Jano. We got to stand up. Get up, stand up, stand, stand up. up sitting and assuming oh, yeah. that your burden are the heaviest. The weight of the world is on your chest. Yeah, yeah. You know what the next man been through. If you walk a mile in his shoes. Never, never know what he's been through. Him go through this struggle. And all the hurt, you bear the pain. Big man, don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Man up and stand up. Pull the thumbs up. Man up, man up. In this your struggle, you got to man up. Get up, stand up, stand, stand up. up. Yeah. Man up and stand up. Hold your head up. Man up, man up. In this your struggle, you got to man up. Get up, stand up, stand, stand up. up. Yeah. Man up, man up, man up, man up. Man up. Man up in this a struggle. fall. Vaya caja het album Positive Energy hoorde je het nummer Rainbow in the Sky. En Positive Energy is het nieuwe album van Alfa Blondie. En op dit nummer hoorde je een gastbijdrage van Aijaman Levi. Welke we natuurlijk allemaal kennen van hits als Tell It To The Children. En I Carry Ja Heavy Load. En zoals ik aan het begin van de show al vertelde, is er in Horen het aankomende weekend de Horense Stadsfeesten. Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni zal de hele binnenstad gevuld zijn met live muziek en andere culturele activiteiten. Eh, het geheel op het Koepersplein wordt uitgezonden door Radio 501. En uh, het vindt allemaal plaats bij Café Backstage aan Koepersplein nummer 3. En vrijdag 19 juni trappen we dus af om 8 uur met de Spylocks. En dan om 9 uur Filthy McNasty. Om 10 uur Steenkoud. En om 11 uur het allerlaatste optreden van Martial Mouse. En dan de zaterdag en dat begint om twee uur al. Gabor's talentenklas. Om vier uur undercover. Om 17 uur, om vijf uur dus, O Jenna op het podium. En dan Money and the Man, gevolgd door Def 3 United. De Cheap Thrills, Circo Simonelli. Eh, de tankers komen, Mirko en de Wijze Mannen en de cd-presentatie van Mike en de Musicians. In het café dan een afterparty met Bakkawal Movement die onlangs, afgelopen vrijdag was dat dus, achter de présence gaf tijdens de Reggae Bounce hier in Café Backstage beneden de studio. Eh, ja, het geheel kun je dus volgen via www.radio501.nl. En eh, ja, laat dan vooral weten wat je ervan vindt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen aan Koepertsplein nummer 3, Café Backstage. En ik ga je straks natuurlijk nog veel meer vertellen over de programmering. Want we hebben natuurlijk ook nog zondag 21 juni. Maar dat doe ik nadat ik de man heb gedraaid die 21 juli weer in Paradiso Amsterdam staat met zijn Solomonic Regestra. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Bunny Whaler. In zijn voorprogramma Rafa Pico en de Roots Rockers. A long time we no see you done dada. It's so long, done dada. A jaja send you come done dada. You so strong, done dada. Only you know where we feel done dada. Can't bear no more, done dada. We want go cook a little meal done dada. Bam bam bam, hey. Everywhere me go, then call me Dan Dada. Inna the ghetto, me a everyone father. Grandpa, grandma, pick me mama, and baby father. Everyone call me Dan Dada. So children, children, yes mama. Where have you been to, Dan Dada? What did they teach you was to love one another? Do you obey him? Yes mama, Don Dada. Insun kon look fi we, Don Dada. It's so long don dada. Him a go do something fi we don dada. Him so strong, don dada. The a go son you don dada. Dada no, don dada. Me say me just a call your name don dada. Here it is. Enough respect due to all the dan dada. Him a be hustling ability in a the area where we woulda do without the dan dada. Him a ja bless, blessed by Jaja. Children, children, yes mama. We make you know say him a dan dada. Cause him always bring enough dan dan And we know him as the ram dance man dan dada Him ears must a ring dan dada Oh yeah done dada. I ah, him a carry all his swing done dada. Oh yes, done dada. He no stop shock out done dada. Biddy bam bam bam, ah, done dada. Him a the one with the clout done dada. Hey, here it is. Them say rain in no settle like trouble, but the don Dada nah give up the struggle. Sometimes the don Dada will go a jail, but member say don Dada must get killed. Everywhere me go, then call me don Dada. Inna the ghetto, me a everyone father. Grandpa, grandma, picnic, mum and baby father. Everyone call me don Dada. So children, children, yes mama. Where have you been to don Dada? What did he teach you was to love one another? Will you obey him? Yes, mama. Don dada. A long time me no see you, don dada. It's so long, don dada. I just seen you come, don dada. You so strong, don dada. Only you know where we heal, don dada. Can't take no more, don dada. We want go cook a meal, don dada. Why else him say? Don dada. In soon gon' look fi we don dada. It's so long, don dada. Him a go do something fi we don dada. Him so strong, don dada. Him a fi go son you don dada. Jaja knows, don dada. Me say me just call you name don dada. Bidi bam bam bam don dada. Him ears must a ring don dada. It's so long, don dada. I'm a carry swing done dada. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Wonderland by night, as I would say by day. pretending Yes, je luisterde naar Midnight Ravers van Bob Marley en de Wailers. Het is de opname live opgenomen in Leeds op 23 november 1973. En die, dat concert is bijgevoegd als extra cd op de deluxe versie van het album Burning... wat een aantal jaar geleden opnieuw is uitgebracht. En wie ook een nieuwe single heeft uitgebracht is Mr. Easy Wayne Smith. And he's coming from Kingston, Jamaica. And this is what he's gonna tell about this. I see them scheming, running an overthrow. The masses of the people they don't know. So me still dreaming, oblivious as they go. While the media broadcast put on a show. Greetings, massive. I am Easy Win, and you see, whenever time I am in town, I tune into High Times Radio 501 for the real, organic, and authentic music. High Times Radio, gosh, music on them. masses of the people they don't know. Some is still dreaming, oblivious as they go. While the leaders of the world put on a show, Babylon scheming, planning an overthrow. The masses of the people they don't know. Some is still dreaming, oblivious as they go. While the leaders of the world put on a well, life it is the greatest, and I seek it overall. not crazy for no. and them institutional. The plan is for the future corporate protocol. dus op jouw Radio 5 alleen met I Am A Rastaman. En hiervoor hoor je de Scheming en dat is de nieuwe single van Easy Wayne Smith. En de band die een aantal weken geleden hun, hun cd-release had, is natuurlijk Inna Mix. En het album heet Restore Ja Order. En van dat album is dit toch wel een van mijn grotere favorieten. Got to Refill, Inna Mix op jouw Radio 5 alleen. <laughs> ja man. Was muss Must reveal. I said I got to, uh, got to reveal. I said I got to, uh, got to reveal. tell I and I what is hidden behind those doors? Why them never tell I and I what I need to know the most? Why them never tell I and I the truth of their wicked plan? Why them never tell I and I how they want to control I man? It is a laugh and a smile and a champagne toast. How the nations them destroy, you can hear them a boast. I and I knows imperial majesty them a sit down on his throne. When him raise him right and all the wicked them a moan and miss it. I and I know the evil empire will soon crumble, and all the leaders of their nations will soon tumble. I must see them go down into the deep and bottomless pit. For when I and I open I mouth, it is fire I spit, fire I spit. I said I got to crimes they did commit. Why them never tell I and I? Why them never legalize it? Why them never tell I and I about the children they have slain? Why them never tell I and I about the people them did I mean? Why them never tell I and I about the women them did rear? Why them never tell I and I what I hide behind a dream? Why them never tell I and I that the gold they rob is mine? Why they just tell I? said I got to, uh, got to reveal. I said I got to, uh, got to reveal. behind those doors. Why them never tell I and I what I need to know the most? Why them never tell I and I the truth of their wicked plan? Why them never tell I and I how they want to control I man? It is a laugh and a smile and a champagne toast. How the nations them destroy, you can hear them a boast. I and I know his imperial majesty, he must sit down upon his throne. When him raise him right hand, all the wicked them a moan and miss it. I and I know their evil empire will soon crumble. And all the leaders of those nations will soon tumble. I must see them go down into the deep and bottomless pit. For when I and I open my mouth, it is fire, fire, fire, fire, the truth will reign. Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Yes, the fittest the the the Luister naar, Burning Spear met The Fittest of the Fittest. En het komt van het gelijknamige album. En hiervoor heb je kunnen luisteren naar Got to Reveal van de band Inamix. En hun cd Restored Your Order is een aantal weken geleden uitgekomen. Ga even meer checken op eh, www.facebook.com slash Inamix. En daarbij kun je te weten komen hoe je aan het album kan komen. Want ik, ik vind het echt een heel tof album. Eh ik ga nu eigenlijk het eerste uur afsluiten. Want straks komt ook nog de plaat voor je hoofd. Maar ik ga afsluiten met een track van de zusters Samira en Mirial. En zij hebben onlangs de EP Tats Change uitgebracht. En ze zingen ook het achtergrondkoor van Lea Rosier. Time for Change, Samira en Mirial. En dan hoor ik jullie en zie ik jullie aan het begin van de tweede uur terug. Met de tweede uur High Times. Tot 8 uur ben ik dan bij je. Tot zo. De Bierbroeders is een thuisbrouwerij in West-Friesland. Zij brouwen diverse soorten bier, zoals de Bierbroeders nummer 2, West-Fries Peter. Een stevige Scotch Ale. Maak kennis met het bier van de Bierbroeders. Nu verkrijgbaar bij Mitra Hoorn, Backstage Hoorn en Tabaks, Wijndiscount en Bierwinkel. De Bierbroeders voor een spannende smaaksensatie. Bier dat je drinkt met je broeders. Wilt u met uw bedrijf gezien worden? Crea Grafica is het bedrijf in West-Friesland voor al uw media en communicatieuitingen. Wij nemen het complete pakket uit handen en dragen zorg voor een optimale presentatie op internet, Facebook en gedrukte media. Je hoeft niet gek te zijn om te gek te zijn. Kijk voor meer informatie op creagrafica.nl of bel 085 485 5446. Recording, producing or mixing a piece of music or a song is not a one-man job. Joram Pinksteren maakt het mogelijk. Joram Pinksteren heeft een gedegen kennis van zeer verschillende muzikale genres. En hij gebruikt zijn kennis op een intuïtieve manier. Hierdoor ontstaat een sound die bij de muziek en het lied past. Hij heeft gewerkt aan producties voor een diversiteit aan bands en ensembles en heeft internationale zakelijke klanten. Zoals Disney USA, Polygram, RTL, NOS, Technicolor, Cinevideo SDI Media, iWorks en Classic FM. Recording, producing or mixing. Joram Pinksteren staat voor u klaar. Meer info? Joranpinksteren.com altijd topkwaliteit en goede service bij uw ambachtrokers. Rookpaleis Gijzen. Met groot genoegen introduceren wij elke week op vrijdag onze eigen beste, lekkerste en verse ambachtgerookte paling en makreel. Zoals deze altijd en overal hoort te smaken. Ambachtelijk gerookt, mooi op kleur, boterzacht, mals, sappig en vol van smaak. Onze makreel is super lekker, bevat gezonde vetten en zit vol met omega-3. En dat is goed voor je lichaam. Met grote zorg en het oog voor topkwaliteit geven wij onze klanten het beste wat wij kunnen bieden. Rookpaleis Gijzen, de ambachtrokers. Uw visapotheker uit Zwaag. One good thing about music, when it hits, you feel no pain. Stop the fuss, stop the fight, away with the violence and the crime. You are listening to High Times. Yes, Cyril Promper, my favorite DJ, live and direct at Radio 501. come with you and do some look for some more when I tell you what my sound, when will be on the come along, some other sister, we don't wanna go, she wanna tell you say, And you run, and you run, catch up with the sun, but it's sinking. over zeven. Ik trapte af het tweede uur met Time. En Time is van de Easy Star All Star Dub Band. En die hebben het hele album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd onder andere genomen. Ik vertel je straks ook nog eventjes de programmering van zondag 21 juni van de Horizon Stadsfeest aan het Koepertsplein. Want daarom heb ik eigenlijk ook dat nummer een beetje gedraaid. Om een beetje in te leiden dat er ook een Pink Floyd tribute speelt. En straks hoor je hoe laat op zondagavond tijdens de stadsfeesten. Maar je kunt natuurlijk ook je plaat nog steeds aanvragen. Doe dat vooral via www.radio501.nl slash live. Je logt in via Facebook of Twitter. Maar je, als je mijn zoetgevoiste stem wilt horen, wat ik me natuurlijk ten alle tijde voor kan stellen, kun je bellen naar 0229 756 438. Of mij gewoon een persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Zoals Faya onlangs of eigenlijk net deed. En die vroeg heb je Davi Congo met Human Rights and Justice. En hier is hij speciaal voor jou. Voor Faya. Welke me elke tweede donderdag van de maand een speciale mix toestuurt. This is a message to the poor man and the rich. Hard work just reward, good rule established. Come and tell me, yes, if you like it. If you want the power, would you put it on your list? Come give me human rights and justice. I want it. I could have never do without it. I must have it. Our children need to benefit. We worked for it. Rebels in the street, fighting for it. Give me human rights and justice. I want it. I woulda never do without it. I must have it. My children need to benefit. I've worked for it. Rebels in the streets, fighting for it. Mr. Ambitious, smart Alexander. He robbed that part you know, from the sufferer. How did he do it with a pen and paper? Pointing to the world, but him say me ask a I Come give me human rights and justice. I want it. I coulda never do without it. We must have it. Our children need to benefit. We work for it. Rebels in the streets, fighting for it. Come give me human rights and justice. I want it. Coulda never do without it. We must have it. Our children need to benefit. We work for it. Rebels in the streets, fighting for it. There is a place where them call it third world and that is where them search for diamonds and pearls. Them tell us how much they have the answers to the problems, but things keep getting worse. So give me human rights and justice. I want it. Could I never do without it? We must have it. Our children need to benefit. We worked for it. Rebels in the streets, fighting for it. So give me human rights and justice. I want it. I could I never do without it. I must have it. pastors, let none be enslaved. Teach them the truth, let the wisdom persuade. Hungry man's heart is beating with the rage. Got to be careful when the fire hit a blaze. And me say human rights and justice, I want it. I coulda never do without it. I must have it. My children need to benefit. I work for it. I am a rebel in the streets. I'm a fighting for it. So give me human rights and justice. I want it. I could have never do without it. I must have it. Our children need to benefit. We work for it. We are rebels in the streets and we are fighting for it. Tell them straight, I hate. I do not appreciate the system which procrastinate when dealing with poor people's case. Class, color, creed, church, and state. Better rise up now before it's too late and the way human rights and justice. I want it. Yes, I would. I do without it. I must have it. Hallo, ik ben Frits. Ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. dat je naar Rita Marley hebt kunnen luisteren met Harambe is de hoogste tijd voor de High Times uitgaanstips. De High Times reggae uitgaanstips. En daarin weer een hoop leuke dingetjes wat er de komende weken en dagen te gebeuren staat op de Vaderlandse poppodia. Waaronder vanavond om half negen in Dordrecht, Bibelot, Israel Vibration en Roots Rex. En ik ben best wel trots dat mijn grote vriend van Bakkenwal Movement, Remy daar draait. Als voor programma en na programma verzorgt hij de muziek daar. En ja, ik vind dat toch wel heel tof hoor. En zaterdag trouwens draait hij eh, de afterparty van 20 juni, de dag van de stadsfeesten, in Café Backstage. En ik heb daarover later nog meer over het programma van donderdag of van zondag 21 eh, juni. Maar ik ga verder met mijn reggae-agenda, want vanavond om 9 uur ook Rutical Collaborations. Shambalaya meets Reach. Meets Riedel Rockers uit Portugal in Café de Pitcher in Haarlem. En dan vrijdag 19 juni Rutical Rockers. En dat is dan, zijn dan ook de Shamba Lion en de Real Rockers. En dat begint om 7 uur in het Nieuwland Amsterdam. En dan vrijdag 19 juni morgenavond dus in het Platform Theater in Groningen de Rhythm Club X Reggae Fever Lounge Party met Foundation Sound en Castaparia Sound. En dan vrijdag 19 juni eveneens op dezelfde dag in Tivoli de hel in de Reggae Bomb met The Hague All Stars featuring Dredda Triplet. En dat zijn de Nederlandse iTrees, Don Arco, Sister Soldier, Ivory Man, Livewire en Skank Around Sound. En dat alles voor de somma van 7 euro. En dan ga ik eventjes een klein stukje verder. Dan ga ik even naar het uh, eh, het Lowman Reggae Festival in Aalen. En dat is ook wel leuk. Eh, dat is de editie van 2015. Het begint om twee uur al in Oh Ja te Aalen. Oh Ja? Ja, ja, ja dus. Met Root Rich en de High Notes, Bang the Skillet en Natural Nation. De sounds worden verzorgd door Serious Sound System. En dan ga ik eventjes, ja, dan moet ik even, even zoeken. Ja, het is een eh, echt, echt vanuit het niets staat hij op nummer 1 met zijn album Kenny B. En hij treedt op naar aanleiding van het album in het Paard van Trooien Den Haag om 8 uur op vrijdag 26 juni. Reggae Fever Groningen in de Oosterpoort. Zaterdag 27 juni om 3 uur met Taris Riley en de Black Soil Band featuring Dean Fraser. En dat is ook best wel een hele grote naam in de reggae wereld. Alana en Beres Hammond, Siggy Regado en The Force, Gentleman en The Heights Meditation Band. Zaterdag 27 juni in het Zuiderpark Den Haag. UB40 featuring Ali Campbell. Live Night at the Park, the second edition. En dan, uh, ja, dat treedt ook splendid op. En dat is ook een hele fijne band. En dat programma begint daar om kwart over acht. Damian Marley speelt de Down the Rabbit Hole Festival in Ewijk. En eh, dat begint daar tussen half vijf en half zes. En dat belooft ook een heel fijn feestje te worden. En dan ga ik eventjes een klein sprongetje maken naar jullie. Want het is pas bekend geworden dat Bunny Wailer gewoon keihard terugkomt naar Paradiso 21 juli. De hoofdstedelijke poptempel zal dan helemaal tot aan de nok toe gevoel gevuld zijn. En het voorprogramma wordt verzorgd door Rafa Pico en de Roots Rockers. En ook daar kun je weer naar Bakkawal gaan luisteren in, de afterparty in de kelder van Paradiso. Tezamen met Black Star Sound. Ze waren allemaal vorige week in Café Backstage tijdens de Reggae Bounce. En dat is heel tof. Het was een heel tof feestje. Maar goed, ik ga gauw verder met de show. Wil je meer informatie over de Reggae Agenda? www.reggae-agenda.nl of irelion.com. Daar vind je alle informatie. En zometeen ga ik je ook nog vertellen wat er allemaal te doen staat tijdens het stadsfeesten op het programma van zondag 21 juni. Maar eerst Lea Rosier en Free It Up. Ze is momenteel bezig met een album. Dat wordt opgenomen met de Rise and Shine Band, maar we worden daar natuurlijk over op de hoogte gehouden. Free It Up, Lea Rosier op jouw Radio 501. Free luisteren naar de Nederlandse reggae band. Uitgevlogen tijdens Revelation Time. Je weet wel van de hit Zuid-Afrika met Ruud Gullit. New Generation van het album Time Will Tell. En ik zou nog eventjes het programma van zondag 21 juni met je doornemen. Tijdens de stadsfeesten aan het Koppertplein bij Backstage. Alwaar Radio 5 het hele weekend de live uitzending voor... Verzorgd met op zondag 21 juni onder andere de popwerkplaats Sugar Race, Hans van Lier en de Sidekicks, Monokuro, Kissing Jane, CC Project, Maggie and the Jar, Clerks and the Secret. En dat zijn twee bands die toch wel erg veel schade hebben geleden naar aanleiding van de brand in Melody Line. En dan om 11 uur de Pink Floyd tribute met ondergetekende en natuurlijk Chris James, Laurens Rij van Lakeside Stories en ondergetekende en, en Henry van Dijk van de band Used en Jeno Sijp. En je weet wel, Jeno Saip ook van Used en Sylvia Aimee. En wij verzorgen daar een aantal leuke nummertjes van Pink Floyd. En ik zal, zou er zeker van zijn dat je erbij was, want dat wordt echt een groot feestje. Dit is ook wel een groot feestje hoor. Don Carlos met Just a Passing Glance. Ja, Rastafari. Give it an the yards of Ja, Almighty Just a passing glance was all I had of Rastafari face. Just a passing glance was all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt it in my soul, and it gives me the feeling that I'm. a passing glance was alright. Always just a passing touch of freedom I felt moving in my soul, and it gives me the feeling that I'm gonna. Be Just a passing glance was all I had. A my face. Just a passing glance was all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt. Move in my soul. And it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes. The people did rejoice to hear of the Father's words. I think with him in this sight was like a thousand years. It was a passing glance, that's all I had. I've lost a far face. It was a passing glance, that's all I had. Oh yes, just a passing touch of freedom I felt soul, and it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes, so free, so free, so free. All right. Marley met Love and Clear. staat op het album Lion in the Morning. En eh, ik heb nog een 20 minuten te gaan. Want tussen 8 en 10 hoor je geluid uit de bunker met GW-stijl. Hij is al aanwezig in de studio. Maar ik heb nog een aantal Roots Classics voor je klaarstaan. Waaronder deze van Ike Mouse, Penny Wally. En hierna kun je gaan luisteren naar een track van de One World Band. Glory to Jah. One World Band, en band uit Rotterdam. Dus dat is ook weer uit Nederland dus. Glory to Jah. En hiervoor Ika Mouse met Penny Wally. En ik vind het wel leuk om Nederlandse bandjes te draaien. Ook eentje uit Vervlogen Tijden. Nou, Vervlogen Tijden valt ook wel mee. Want het laatste album stamt volgens mij uit 2007. Last Rudy Standing. Dan heb ik het over Beef. En dit komt van het gelijknamige album Beef. Late Night Sessions op jouw Radio 5 alleen. Zometeen nog Pieter Tosh en Gregory Isaacs. Do you know Kijk, alle. Early morning sessions. Oh, oh, wow, wow. Ooh. Late night sessions. Yo. I say you got us jamming. Early morning sessions. Oh, oh, oh. you see, I'm under in We make a buzz, we gonna take a flight. Late night session in the air tonight. sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions. I am your AM when it comes to late night sessions. Whoa, whoa, why? I say we got us jamming early morning sessions. te vinden op het album Wanted Dread and Alive, Johnny Be Good van Peter Tosh. En dan is het toch alweer tijd voor de laatste tune. Maar niet voordat ik gezegd heb dat je het hele weekend kunt luisteren naar Radio 59 Vanaf vrijdag 19 juni tot zondag 21 juni. De ze Stadsfeesten. Live verslag van alle festiviteiten die plaatsvinden aan het Koepersplein bij Café Backstage. Je kunt ook even naar binnen lopen om te zien hoe radio gemaakt wordt, kennis te maken met de jokes. Koepersplein nummer 3. Kom langs of luister via wwwradio 501.nl En ik wens je heel veel plezier bij GW Stijl. Geluid uit de bunker tussen, 10, tussen 8 en 10 op jouw Radio 501. En ik groet je. Tot volgende week. Later. After you made my day Hurts to know you're going my life begin to ruin. Now that you're departing pretty soon. But what more can I say? Sad to know till you made my day. diverse soorten bier, zoals de Bierbroeders nummer 2, Westfries Beter. Een stevige Scotch ale. Maak kennis met het bier van de Bierbroeders. Nu verkrijgbaar bij Mitra Hoorn, Backstage Hoorn en Tabaks, Wijndiscount en Bierwinkel. De Bierbroeders voor een spannende smaaksensatie. Bier dat je drinkt met je broeders. Wilt u met uw bedrijf gezien worden? Creagrafica is het bedrijf in West-Friesland voor al uw media- en communicatieuitingen. Wij nemen het complete pakket uit handen en dragen zorg voor een optimale presentatie op internet, Facebook en gedrukte media. Je hoeft niet gek te zijn om te gek te zijn. Kijk voor meer informatie op creagrafica.nl of bel 085 485 5446. Recording, producing or mixing a piece of music or a song is not a one-man job. Joram Pinksteren maakt het mogelijk. Joram Pinksteren heeft een gedegen kennis van zeer verschillende muzikale genres. En hij gebruikt zijn kennis op een intuïtieve manier. Hierdoor ontstaat een sound die bij de muziek en het lied past. Hij heeft gewerkt aan producties voor een diversiteit aan bands en ensembles en heeft internationale zakelijke klanten. Zoals Disney USA, Polygram, RTL, NOS, Technicolor, Cinevideo, SDI Media, iWorks en Classic FM recording, producing or mixing. Joram Pinksteren staat voor u klaar. Meer info? jorampinksteren.com